Lot Lewin met het NOS-journaal. Na de Israëlische aanval op een ambulance gisteren... zijn evacuaties uit de Gazastrook stopgezet. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van veiligheidsbronnen binnen Gaza. Volgens die bronnen worden vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort getroffen. Die kunnen Gazastrook via de grens met Egypte niet meer verlaten. Israël zegt de ambulance te hebben aangevallen... omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. Vanavond is een vliegtuig uit Cairo op vliegbasis Eindhoven geland... met aan boord 15 Nederlanders, mensen met een Nederlandse verblijfstatus... en hun gezinsleden die vastzaten in Gaza. De groep stak donderdag vanuit Gaza de grens naar Egypte over. Een 16e Nederlander is eerder vandaag op eigen gelegenheid teruggekeerd. De groep werd op vliegbasis Eindhoven opgewacht door minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Radman heeft een excuses aangeboden na een poging om zijn Duitse collega-minister te kussen. Dat gebeurde donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers in Berlijn. Het voorval is op videobeelden vastgelegd en het kwam hem op veel kritiek te staan. Een staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas geeft Hamas de mogelijkheid om zich te hergroeperen en een nieuwe aanval uit te voeren. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd bij zijn ontmoeting met Arabische leiders in Jordanië. Blinken vindt wel dat Israël elke mogelijkheid moet treffen om burgerslachtoffers te voorkomen. De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag dat de aanhoudende bombardementen van Israël de pogingen van Qatar om te bemiddelen in het conflict bemoeilijken. En het weer, buien trekken over het land in het westen met kans op onweer. Het koelt af tot een graad of acht. Morgenochtend opnieuw buien, maar ook wat ruimte voor de zon. In de middag trekt de westenwind aan. Aan de kust wordt het stormachtig en het wordt een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal.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 acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating around the bush and knowing you want all this woman? you try. All of them hating, I have you with me. All of my niggas saying you committed.